Dik de Hark met het NOS Journaal. De vakbond FNV Bouw wil af van de vaste vakantie voor bouwvakkers, de bouwvak. De bond komt met dat voorstel naar aanleiding van een onderzoek onder de leden. Daaruit blijkt dat de meeste leden zelf willen bepalen wanneer ze op vakantie gaan. Voorzitter Kersten van FNV Bouw noemt de gedwongen vakantie in de bouw ouderwets. De leden willen ook inspraak in de werktijden. Nu is deeltijdwerk in de bouw niet mogelijk. Volgens de bond is de sector daardoor impopulair bij jongeren en vrouwen. China heeft zich twee jaar geleden bij de massale demonstraties in Tibet op grote schaal schuldig gemaakt aan mensenrechten schendingen. Dat concludeert Human Rights Watch op basis van 200 gesprekken met Tibetaanse vluchtelingen en bezoekers in het gebied. Bij de protesten tegen China schoten ordentroepen willekeurig op Tibetaanse demonstranten. Verder werden demonstranten geslagen en geschopt. De mensenrechtenorganisatie zegt ook dat arrestanten nadien zijn gemarteld. Van honderden van hen is sindsdien niets meer vernomen. Volgens China kwamen bij de rellen in maart 2008 21 mensen om het leven. Tibetaanse bandelingen spreken van ruim 200 doden. Koningin Beatrix heeft oud-CDA-premier Ruud Lubbers aangewezen als nieuwe informateur. Hij gaat onderzoeken welke meerderheidskabinetten er nog mogelijk zijn. Daarbij ligt ook de optie van een rechtskabinet met VVD, CDA en PVV weer op tafel. De koningin wil dat Lubbers haar op zeer korte termijn informeert. Nu de VVD en de Partij van de Arbeid niet dichter tot elkaar zijn gekomen tijdens de onderhandelingen over Paars Plus, lijkt er een cruciale rol weggelegd voor het CDA. De wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn vanochtend vertrokken met de ouderwetse controlekaart. Het systeem van de polsbandjes vertoonde te veel kinderziekten. Het scannen van de bandjes met een barcode ging niet goed en daardoor duurde het in veel gevallen te lang voordat wandelaars weer verder konden. Vandaag is het de zogeheten Dag van Groesbeek met de gevreesde Zevenheuvelenweg. Het weer half tot zwaar bewolkt, vanmiddag vooral in het zuiden een bui. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen weinig verandering in temperatuur, maar wel meer buien. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.